30 gewonden. Onder hen zouden Amerikaanse, Franse en Portugese hield. Het weer in het binnenland wisselend bewolkt en in het westen buien. In de loop van de dag overal buien en af en toe zon. Het wordt een graad of 18.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 Ooh, she was everyone. This is why we could never be. You remind me of the girl that I want you. Uh, See your face whenever I, I look, I look at, you. Won't believe all of the things she put, she put me through.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 In het oosten van de VS zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom door orkaan Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. Zeker zes mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene gaat langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om te vertrekken. Vooral overstromingen zouden New York bedreigen. De secretaris-generaal van de Arabische Liga wil met de Syrische president Assad praten over het stoppen van het geweld in zijn land. De stabiliteit van Syrië is volgens de Liga cruciaal voor de stabiliteit van de Arabische wereld. President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten. Daarbij zijn tot nu toe ruim 2000 mensen omgekomen. De Harley-dag in Tilburg gaat vandaag niet door. Dat heeft de burgemeester besloten, omdat er aanwijzingen zijn dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen motorclubs. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman en hij zou zijn gedood in Pakistan. De VS wil niet zeggen hoe Rahman is gedood, maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval door een onbemand vliegtuig van de CIA. Bij de ontsporing van een tram in Rio de Janeiro zijn vijf mensen omgekomen. Er zijn meer dan dertig gewonden. Onder hen zouden Amerikaanse, Franse en Portugese toeristen zijn. De tram schoot uit de rails, schoof meters door op de